Dank u wel. Elk jaar schrijven de kinderen van de basisscholen gedichten. En van alle scholen wordt er één kind, waarvan we vinden dat ze het mooiste gedicht hebben geschreven, uitgenodigd om dat hier voor te dragen. Daarom wil ik Jasper van Loon van de School en Luc Boyden van de Hannieschafschool uitnodigen om deze kant op te komen. gedenken. Mei. Gedenken. Vieren. Staan voor vrijheid. Vrijheid is niet gewoon. Bevrijding. Als de vrede komt, is de oorlog voorbij. Maar als je vrede met de oorlog hebt, is het einde nabij. 4 mei, de dodenherdenking. De dag van de oorlog. De dag van de pijn. De dag die herinnerd wordt hoe een oorlog zo kon zijn. Kijk om je heen. Er is vrede voor iedereen. Vrijheid hebben we gekregen. Door jullie kunnen we rustig leven. Dankzij jullie is Nederland weer een vrij land. Oorlog was het meest stomste van het land. 4 mei herdenken wij, 5 mei vieren wij vrij. Dankjewel. Was heel erg mooi. Er volgt nu de officiële bloemlegging en ik wil graag de burgemeester uitnodigen met zijn vrouw. had eigenlijk moeten zeggen de burgemeester en de kinderburgemeester, want die loopt er nu bij. Dankjewel. De veteranen. Hey. Wacht. Mijn heren, groet. Inhouding. de leerlingen van de Nicolaaschool. de lokale raad van kerken. de Stichting Viering Nationale Feestdagen seniorenvereniging. de statushouders en de Rotary Zandvoort. Dan wil ik u graag uitnodigen om onder leiding van de Damiatenband het Wilhelmus te zingen. faire. Namens het 4 mei-comité, eh, dank u wel voor uw komst. Eh, hierna volgt de officiële rondgang. Ik wil graag eh, de burgemeester daarvoor uitnodigen. En de scouting gaat alvast op zijn plaats staan. Hartstikke goed. Overenthousiast. Ja, ze staan er allemaal klaar voor. Nogmaals, dank u wel en we wensen u een, een eh, fijne bevrijdingsdag morgen. origin of the that you say. Mm. Something's eating at you and it's about to get away. Oh, don't fight, baby. Can you dig it? the cat that won't cop out when there's danger all about.